Jeroen van Kam met het NRW Journaal. De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse collega Biden overleggen morgen telefonisch over de opgelopen spanningen rond Oekraïne. De nationaal veiligheidsadviseur van de VS, Jake Sullivan, zei vandaag dat de invasie van Rusland nu elk moment kan beginnen als Poetin daarvoor kiest. Maar hij kwam niet met bewijzen. De VS hield eerder rekening met een inval na de winterspelen in Peking, maar ziet een offensief voor die tijd nu ook als optie. Moskou noemt het nepnieuws. De VS stuurt nog eens 3000 militairen naar Polen. De sluiting van de kinderhartcentra in Leiden en Groningen gaat voorlopig niet door. Minister Kuipers laat het plan opnieuw beoordelen. Het voornemen was om de zorg in Rotterdam en Utrecht te concentreren... en de centra in Leiden en Groningen te sluiten. De politiek en betrokken bestuurders zeggen dat dat leidt tot de beste gespecialiseerde behandelingen. Kuipers wil de keuze voor sluiting heroverwegen als daar inhoudelijke redenen voor zijn. Kamervoorzitter Bergkamp gaat duidelijker ingrijpen bij intimidatie of bedreigingen in de Tweede Kamer. En bij woorden als knettergek en idioot. Maar de Kamer blijft in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de eigen omgangsvormen, schrijft Bergkamp aan de politici. Ze sprak alle partijen over de terugkerende discussie over wat er wel en wat er niet mag tijdens debatten. En donderdag debatteert de Kamer over omgangsvormen. Fotograaf Bart Maat heeft de zilveren camera gewonnen... voor een foto die hij vorig jaar nam van D66-minister Ollongren... met erop de beruchte woorden functie elders over het Kamerlid Pieter Omzicht omdat haar papieren niet goed waren afgeschermd... viel op de foto duidelijk te lezen dat bij verkennende coalitiebesprekingen... onder meer over een mogelijke andere functie voor de kritische CDA was gesproken. Daardoor ontstond zoveel ophef dat het formatieproces flinke vertraging opliep. Het weer, het is vrij droog en helder.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 Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, better. ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. You're the queen, I'll be the king, king, king. For life, for life, for life. True love, let it ring, ring, ring.